4 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In de Eemshaven tellen ecologen de komende 10 weken... hoeveel dode vogels er liggen aan de voet van 22 windmolens. De molens staan op een populaire route van trekvogels. En de ecologen willen weten of het zin heeft om ze stil te zetten... als er veel vogels in de buurt zijn. De provincie bekijkt of het mogelijk is 30 uur van tevoren te voorspellen... of er grote zwermen vogels aankomen. De Franse chansonnier Charles Aznavour is overleden. Grote hits van hem waren She, Formidable, La Bohème en The Old Fashioned Way. Hij was een van de grootste zangers van Frankrijk. Aznavour schreef meer dan 1400 liedjes en speelde in zo'n 60 films. Wereldwijd verkocht hij meer dan 100 miljoen platen. Zijn laatste optreden in Nederland was in maart in Amsterdam. Charles Aznavour was 94 jaar. De Turkse president Erdogan wil dat Duitsland 136 Turkse staatsburgers uitlevert. Volgens hem gaat het om terroristen die een rol hebben gespeeld... bij de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. Erdogan bracht dit weekend een staatsbezoek aan Duitsland. Over het bezoek toonde hij zich tevreden... ook al maakt zijn uitleveringsverzoek waarschijnlijk geen kans. Twee katholieke bischoppen uit China doen deze maand voor het eerst mee aan een bisschoppensynode in het Vaticaan. Eerder waren Chinese bischoppen ook al welkom, maar mochten ze van Peking niet naar Rome afreizen. Dat dat nu wel mag, is volgens het Vaticaan het gevolg van het akkoord dat kort geleden werd gesloten. Kern daarvan is dat de Rooms-Katholieke Kerk een belangrijke stem krijgt in de benoeming van bischoppen in het communistische land. Voor de moord op de Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin is 70.000 euro betaald. Een vrouw die vrijdag werd opgepakt wordt gezien als de opdrachtgever, zegt de aanklager. Het is nog niet duidelijk of ze handelde uit naam van iemand anders en zo ja van wie. Kuciak onderzocht onder meer corruptie door de regering en banden tussen Slovaakse politici en de Italiaanse maffia. Het weer geleidelijk minder buien en meer zon. Het is vanmiddag 11 tot 14 graden. Morgen bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Flinke vertraging inmiddels op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10, 5 kilometer, ruim 20 minuten oponthoud. De oorzaak is een aanrijding op de A10, de ring van Amsterdam.